Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De Duitse co-piloot van het vliegtuig dat neerstortte in de Franse Alpen... had vroeger zelfmoordneigingen. Volgens justitie in Düsseldorf stond Andreas Lubitz lange tijd onder behandeling van een psychotherapeut. Dat was voordat hij piloot werd. De laatste jaren waren er geen aanwijzingen dat Lubitz suicidaal was... of dat hij anderen iets aan wilde aandoen. Onderzoekers denken dat Lubitz het vliegtuig met 150 mensen aan boord opzettelijk liet neerstorten. Het Openbaar Ministerie gaat in hoger beroep tegen de straf van de zogeheten hockeygluurder. De trainer filmde honderden meisjes bij hockeyclubs in Wassenaar en Den Haag. Hij werd veroordeeld tot 18 maanden cel, waarvan 8 maanden voorwaardelijk. Het OM beschouwt de opnames als kinderporno en eiste 4 jaar cel, waarvan 1 voorwaardelijk. Het gezin uit Doorwerk dat begin deze maand een dag lang werd vermist zit in de Verenigde Staten. Daar willen de ouders en de vijf kinderen een nieuw bestaan opbouwen. Begin deze maand was het gezin een tijdje onvindbaar. Hun huis was een ravage. Er werd een burgernetactie opgezet en duikers zochten in de Rijn. Later bleek dat de zeven gezinsleden in Duitsland waren. En nu zitten ze dus in de VS. Tegen twee verdachten van de dubbele liquidatie in de Amsterdamse staatsliedenbuurt is levenslang geëist voor twee moorden en drie pogingen tot moord. Voor een derde verdachte vroeg het OM vrijspraak wegens gebrek aan bewijs. In december 2012 werd in de staatsliedenbuurt een auto onder vuur genomen. De twee inzittenden kwamen om het leven. Het doelwit van de schietpartij wist te ontkomen. En op de vlucht schoten de daders op motoragenten die met de schrik vrijkwamen. Het weer, de komende uren weinig buien en afnemende wind. In de loop van de avond komen de wind en regen terug. Morgenochtend aan de kust een westerstorm en ook elders zware windstoten. Het blijft wisselvallig bij maximaal 9 tot 11 graden.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 A6 Muiden-Lelystad bij Almere Poort 3 kilometer na een ongeluk. De snelweg is daar zelfs dicht. Richting Muiden daardoor ook file tussen Almere Haven en Muidenberg 6 kilometer. A9 Amstelveen-Diemen voor knooppunt Diemen 3 kilometer. A10 Zuid tussen knooppunt de Nieuwe Meer en knooppunt Watergraafsmeer 8 na een ongeluk. A12 Utrecht-Den Haag tussen Nieuwebrug en knooppunt Gouwen 8 kilometer. A13 Rotterdam-Den Haag tussen de afrit Berkel en Roderijs in Delft-Noord 6. A16 Rotterdam-Breda door een kapotte vrachtwagen in de Trechtunnel 9 kilometer. A20 Hoek van Holland naar Gouda bij Moordrecht 6 kilometer file.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 De eerste drie maanden van het jaar zijn we omgevlogen. Dit is alweer de twaalfde aflevering van Crossroads en zoals je gewend bent van mij... beginnen we met een drietal hits uit de Amerikaanse country charts. Little Red Wagon werd vertolkt door Miranda Lambert...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 Crossroads, een programma boordevol countrymuziek. town run around. I get my kicks out on the outskirts of town. I can never do it like a pretty city boy. I'm more efficient in the dark, ain't gritty, boy? So lay back and let me paint you a picture the way I wanna kiss you. gonna be a wild ride, but I promise that I'm gonna be there by your side. I think we got another memory in the is verricht en ik heet je van harte welkom. In dit eerste uur ook aandacht voor het album en de act van de maand. De original is van Merle Haggard en natuurlijk ook aandacht voor product uit eigen land. Crossroads. Dit is het favoriete album van de maand. We nemen afscheid van de actuele country charts en gaan over naar het album van de maand Now Playing, een juweeltje uit Canada. Eigenlijk is de Western Swing Authority een gelegenheidsformatie waarvan een aantal leden ook in de band van George Canyon terug te vinden is. Sweet Harriet is de eerste single afkomstig van het album. De formatie brengt dansmuziek en de single nodig meteen uit om de dansvloer in je bezit te nemen. She got three freckles on her nose and she sips on holy water. In a Sunday morning cotton dress is where she's good as gold. But as the weekly hours progress, a darker tale unfolds. But she lets her long hair down, shimmies in where the girl's possessed. But the 2 joint toes all dig a jive. To them, she's a heaven blessed. Well, she orders one more gin. Waar de band op de vorige plaat nog flirten met lekker in het gehoor liggende folk is Then Came the Morning een veel ambitieuzere plaat met een bijzonder eigen geluid. De Lone Bellow klinkt een stuk hechter en veelzijdiger dan op het debuut, wat mede de verdienste is van producer Aaron Desner en de extra muzikanten die hij heeft ingeschakeld. Het zorgt voor een prachtig klinkende plaat vol muzikale verrassingen. Sterkste wapen van de Lone Bellow is ongetwijfeld zanger Zack Williams, die keer op keer garant staat voor kippenvel. Williams zingt zo af en toe of zijn leven ervan afhangt. Wat de plaat een intensiteit geeft om bang van te worden. Then Came the Morning is een ontstellend mooie en indrukwekkende plaat en Marriott is een van de songs. Crossroads met de act van de maand. Onlangs was Johnny Reed in Zwitserland al liet daar een onuitwisbare indruk achter. Een geweldige band met een op-en-top showman. En een show die overloopt van de energie. In één woord geweldig. Johnny heeft ook enkele duetten opgenomen. Baby I Know vertolkt hij samen met Carolyn Dawn Johnson. I Am Shelby Lynn met daarop Gotta Get Back in 1999 uitkwam, gold het album als een ware sensatie.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 Het werd uitgebracht in augustus 1966 als de tweede single van het album Swinging Doors. De song bleef steken op een derde positie in de country charts. In het kader van de original past deze song geweldig. Alison Shirk's debuutalbum Break My Heart presenteert haar beste songs van een decennium aan songwriting. Haar elf oprechte songs, waaronder Hard to Please, zijn pakkende melodieën die verhalen over de kleine stad, gevechten, romantiek, dronkaards en goede oude liefdesverhalen. Does it seem like too much to make me happy? Is it more than a little that I need? Am I too desperate for your attention? Like an open wound that won't stop bleeding. Do you see the younger me or the wrinkles and lines shining through? Is there still that something that you Het blokje songs uit eigen land mag uiteraard niet ontbreken. Het origineel van I Got Stripes is van Johnny Cash, maar dankzij Savannah, Corsanne en Dick van Altena is dit ook regelmatig in de Nederlandse theaters te horen. Close to Home is een hele fijne Americana-plaat. De Nederlandse singer-songwriter Eric de Vries loopt al flink wat jaren mee. Zijn discografie beperkt zich tot slechts twee soloalbums. Maar op zijn nieuwste en dus derde album laat hij horen het ambacht van Lietje Smit nog niet verleerd te zijn. Nothing Rhymed is de enige cover die het album siert. Hoe iets kleins behoorlijk groot kan eindigen, daar is het project Lorainville een uitstekend voorbeeld van. Producer Guido Albers plaatste een oproep tot het inzenden van liedjes op Facebook. En de rest ging bijna als vanzelf. Uit 86 liedjes van diverse songschrijvers werd toen een keuze gemaakt. Die combinatie van liedjes leverde het collectief met You May Never Know What Happiness Is uiteindelijk zelfs een edition op. Dat smaakte derhalve naar meer. En voor het nieuwe album werd maar liefst gekozen uit 100 liedjes. Desire the Reckless is het fijne resultaat van een stel enthousiaste muzikanten. Een album met ruimte, gevoel en een warm karakter. I'm not telling you a secret en dat past wel bij hetgeen dat ik net verteld heb. On a Monday I was arrested On a Tuesday, they locked me in a jail. On a Wednesday, my trial was attested. On a Thursday, they said guilty, and the judge's gavel fell. I got stripes, stripes around my shoulder. I got chains, chains around my feet. I got stripes, stripes around my shoulder. And them chains, them chains, they're about to drag me down. On a Monday, got my striped breeches. On a Tuesday, I got my ball and chain. On a Wednesday, I'm working digging ditches. On a Thursday, Lord, I begged him not to knock me down again. I got stripes, stripes around my shoulders I got chains, chains around my feet. I got stripes, stripes around my shoulder. And them chains, them chains, they're about to drag me down. On a Monday, my mama come to see me. On a Tuesday, they caught me with a file. On a Wednesday, I'm down in solitary. On a Thursday, Lord, I stood on bread and water for a while.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 Will I look at the screen and see real human beings starve to death? countrymuziek voor iedereen. Samen zijn Rob Ickes en Trey Hensley goed voor net geen 45 minuten traditionele country en bluegrass van de bovenste plank. Met Hensley als zanger, ondanks zijn nog piepjonge leeftijd al behoorlijk nadrukkelijk in de voetsporen van genre-iconen, als de hek en de possum tredend. Niet te geloven eigenlijk dat we hier te maken hebben met een prille twintiger. Onder andere Merle Haggard zelf en Marty Stewart uiten zich als fans. Die laatste noemde Trey Hensley respectvol de real deal. Een bijzonder mooi compliment van iemand met een dergelijke staat van dienst. Hensley en Ikkes betoveren op Before the Sun Goes Down immers vrijwel voortdurend. Schijnbaar moeiteloos wagen ze zich het ene moment aan de hoogtijdagen van de country... om op het andere moment de knie diep voor door bluegrasswateren te waden. Heerlijk gewoon. En wat de instrumentatie invulling betreft ook echt tot in de puntjes verzorgd. Niets minder dan verplichte kost, als je het mij vraagt. Voor iedereen die al van country hield toen country nog gewoon country was. Laat je overtuigen als Little Cabin on the Hill uit je luidsprekers schalt. seems there's longing for of your way and find there's no more happiness for you. Well, just let your thoughts turn back once more, if you will, to her little cabin home on the hill. For someone has taken you from me and left me here Crossroads. Dit is het favoriete album van de maand. De Western Swing Authority laat ons genieten van een unieke blik op de liefde met Slow Boat to China. Waar het om gaat is de liefde. De vrouw wil haar liefde meenemen op een slow boat to China. Helemaal alleen en dat is heel ver varen van Canada naar China. Mooi staaltje vakmanschap. Crossroads, Kees de Haan. Ik ga de benen strekken en neem voor even afscheid. Brian Kerrigan sluit het eerste uur af met Small Town Saturday Night. Tot zometeen. times Everybody's broke, but Bobby's got a buck. He put a dollar's worth of gas in his pickup truck. We're going 90 miles an hour down a dead end road. Why do you hurry, Somewhere you gonna go? We're gonna hell out the moon, shoot out the light. It's a small town Saturday night. It's a small town Saturday night. Lucy's got of lipstick a little too bright. And Bobby's getting drunk and looking for a fight. Liquor on his breath and trouble on his mind. And Lucy's just a kid along for the ride. I got a six pack of beer and a bottle of wine. Gotta be bad just to have a good time. They're gonna howl at the moon, shoot out the line.